en haard verdreven. Zwerven zij op die wijde oceaan. In een bootje, steeds vechtend voor hun leven. Is dan niemand met hun lot begaan? Ze zwerven maar rond in een bootje. Zo radeloos droevig en moe. De baby, de moeder, het grootje. Waar moet huis en haard bedreven. Zwerven zij op die wijde oceaan. In een bootje, steeds vechtend voor hun leven. Is dan niemand met hun lot begaan? van de stranden, waar ergens een bootje ook kwam. Waarom mogen zij nergens landen? Wat deden zij fout in Vietnam? en haard verdreven. Zwerven zij op die wijde oceaan. In een bootje, steeds vechtend voor hun leven. Is dan niemand met hun lot begaan? Zo blij langs Op zoek naar een veilige ree. Maar hoeveel zullen nog sterven? Of straks nog verdrinken? respecten voor hun leven. Is dan niemand met lot begaan? Is dan niemand